Mark met het NOS Journaal. De brandweer in Leken. Afgelopen week waren er branden en explosies op het terrein... nadat de stroom was uitgevallen als gevolg van de storm Harvey. De autoriteiten in Texas willen nieuwe explosies voor zijn... en chemische stoffen zelf aansteken... en opslagplaatsen gecontroleerd laten uitbranden. Volgens de brandweer vormt dat geen risico voor de gezondheid van bewoners in Houston. De schade die de tropische storm Harvey in Texas heeft veroorzaakt wordt geschat op 150 tot 180 miljard dollar. Voor de komende dagen wordt gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Bondskanselier Merkel vindt dat Turkije geen lid moet worden van de EU. De CDU-leider zei dat in een debat met haar SPD-opponent Schulz... die zich eerder op de avond hard had uitgelaten over president Erdogan. Merkel herhaalde dat ze met andere regeringsleiders afspraken wil maken... om een einde te maken aan gesprekken over toetreding van Turkije tot de EU. De relatie tussen Duitsland en Turkije is al langer slecht, onder meer omdat zeker twaalf Duitsers in Turkije worden vastgehouden. Het debat tussen Merkel en Schulz was het enige voor de verkiezingen in Duitsland op 24 september. Bij een steekpartij in Den Haag zijn drie mensen gewond geraakt. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De politie heeft één verdachte opgepakt, maar die wordt op zijn vroegst pas overdag gehoord. Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend. In de vierde ronde van het tennistoernooi US Open is de Russin Maria Sharapova verrassend uitgeschakeld. De Letse Anastasi Sevastova won in drie sets met 5-7, 6-4 en 6-2. Sharapova werd dit jaar gezien als outsider voor de Grand Slam titel in New York.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 What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, not improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply. Every day, situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified. out tonight. Stepping out tonight.